Uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Straks ook onschuldige burgers hacken... als ze op die manier bij verdachte personen kunnen komen. Dat blijkt uit de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... die de Volkskrant in handen heeft. Ondanks kritiek van maatschappelijke organisaties... zet het kabinet de plannen door. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State... en gaat waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer. Eén op de tien kinderen ontving afgelopen jaar jeugdhulp. In Noordoost-Groningen was dat zelfs bijna één op de zes. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Die varieert van opvoedhulp aan de ouders en psychische steun voor een jongere tot jeugdreclassering. In Colombia mochten homoseksuelen al een samenlevingscontract aangaan, maar nu mogen ze ook trouwen. Colombia is het vierde land in Latijns-Amerika waar het homohuwelijk wordt gelegaliseerd, na Argentinië, Brazilië en Uruguay. In Mexico is het homohuwelijk toegestaan in de hoofdstad en een aantal staten. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk werd toegestaan. In de Amerikaanse stad Baltimore heeft politie voor een televisiestation een man in een berenpak neergeschoten. Hij had kort daarvoor gedreigd het gebouw van de zender op te blazen. De 25-jarige man bleek geen echte bom bij zich te hebben. Hij had een reep chocolade en wat draadjes aan zijn lichaam bevestigd. De man is door meerdere kogels geraakt. Zijn toestand is stabiel. Twentse bedrijven staan voor miljoenen garant voor voetbalclub FC Twente. De club denkt dat het nu tegemoet kan komen aan een belangrijke eis van de KNVB.